Mark Visser met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is niet van het Waarborgfonds Eigen Woningen om de nationale hypotheekgarantie te beperken tot starters op de woningmarkt. Volgens de Kamerleden leiden die plannen tot onnodige onrust. Het Waarborgfonds wil dat de hypotheekgarantie over drie jaar alleen nog beschikbaar is voor mensen met een laag inkomen die voor het eerst een, een huis kopen. De meeste Kamerleden vinden het voorstel niet verstandig vanwege de stagnerende woningmarkt. Nationale hypotheekgarantie zorgt ervoor dat woningbezitters niet met een schuld blijven zitten als ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. Ook krijgen ze met de staatsgarantie een lagere rente. In het Haagse verzorgingstehuis Mariahoeve zijn de afgelopen jaren nog zeker twee ernstige incidenten geweest door fouten van het personeel, meldt Omroep West. Vorige week werd bekend dat een vrouw was overleden dat ze een chloortablet in haar mond had gestopt. Daarop kwamen bij de omroep meer meldingen binnen. Zo overleed in 2007 een vrouw nadat ze een plastic handschoen had opgegeten die ze uit een prullenbak had gevist. De zorginstelling heeft daarna alle prullenbakken achter slot en grendel gezet. Vorig jaar is bij een terminaal zieke patiënt de toediening van morfine stopgezet tegen de afspraken met de familie in. De zorginstelling heeft tegenover Omroep West de fouten toegegeven. De Tweede Kamer is niet blij of de storing bij DigiD is voorbij. Het systeem waarbij burgers een digitale handtekening kunnen zetten op websites van de overheid werkt weer. De site was de hele ochtend niet bereikbaar. Oorzaak van de storing is nog niet bekend. Mogelijk is er verband met het verhuizen van de DigiD website naar een andere server. Die verhuizing was vannacht al afgerond. Het weer, bewolking en ook perioden met zon. Later vanmiddag in het oosten en zuidoosten onweersbuien met kans op hagel. Het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, staat voor de Koentunnel een file van 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.